Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer onrustig in Purmerend. Er was een explosie bij een huis en daarna brak er brand uit. Drie mensen zijn van het dak gehaald. De afgelopen week werd in dezelfde straat in Purmerend al een huis beschoten. En dat was toen de derde beschieting in de gemeente in een paar dagen tijd. Er is afgelopen weekend een man van 20 opgepakt in Amsterdam. De politie denkt dat hij er iets mee te maken heeft voor de kust van Italië zijn zo'n 600 migranten gered door de kustwacht. De vissersboot waar de migranten op zaten was in de problemen geraakt in de buurt van Sicilië. Dit weekend zijn ook al 221 mensen van een andere boot gered. Italië heeft eerder hulp gevraagd omdat het aantal migranten dat aankomt daar groeit. En varkens van verschillende boerderijen worden volgend jaar niet meer bij elkaar gezet vlak voordat ze geslacht worden. Dat leidt tot stress en gevechten bij de dieren. Het is op dit moment al verboden, maar toch gebeurt het, zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Wat ons heel erg opvalt is dat er heel veel goede wetgeving is, maar dat die op dit moment niet wordt nageleefd. En daarom hebben wij besloten om heel strategisch op allerlei punten die wij zien en kunnen bewijzen dat de wet wordt overtreden, handhavingsverzoeken in te dienen. En zo eigenlijk verbetering af te dwingen. De NVWA, dat is de club die toezicht houdt op dierenwelzijn... zegt dat ze vanaf volgend jaar zomer gaan controleren. En hardloper Bashir Abdi won hem gisteren bij de mannen, de marathon van Rotterdam. Maar zijn finish was gek genoeg een stuk minder spectaculair dan die van Radna Ibrahim uit Den Haag. Zij kwam zo'n vier uur later binnen en was de aller allerlaatste. Haar laatste kilometers werd ze gevolgd door een verslaggever van regio Omroep Rijnmond op de motor. En jij zocht motivatie hè? Zeker! En ik ben dankbaar dat ik dat nog publiek hier en de mensen en de organisatie. Ik ben jullie dankbaar. Dankjewel. Ik ga het halen. Ongeacht. No matter what. Ja, ze finishte net onder de 6 uur en werd onthaald door de winnaars en de burgemeester. Het weer nog vooral veel grijs, maar ook af en toe wat zon vanochtend. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan er later wel een enkel buitje vallen. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 on the turn of a friendly call. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly call. There's a sign in the desert that lies to the west, where you can't tell the light from the sunrise kisses and over kinsmen have prevented the fall of the young ones.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 tussen het regeringsleger en een paramilitaire groep binnen het leger. Volgens artsen in het land zijn de afgelopen dagen 97 burgers... en tientallen militairen omgekomen. Nederland heeft vorig jaar ongeveer evenveel olie gebruikt als in 2021... ondanks de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Volgens het CBS liep het verbruik van benzine, diesel en LPG met maar 1% terug. In de Pyreneeën in het zuiden van Frankrijk woedt een grote bosbrand. Zo'n 500 brandweerlieden en reddingswerkers zijn aan het werk in het getroffen gebied... waar het erg droog is. Tot nu toe is 950 hectare aan bos afgebrand. Het weer, lokaal kan het nog mistig zijn. Later in de ochtend gaat de zon vaker schijnen. En op een enkele bui na blijft het droog bij een graad of 15.